Ze moeten opkomen voor de belangen van patiënten, maar zijn qua financiën grotendeels afhankelijk van de producenten van medicijnen. Zo komt het budget van Informatiecentrum voor 96% van de farmaceutische industrie. Het instituut Verantwoord Medicijngebruik noemt de sponsoring dubieus. Op de websites van de verenigingen wordt vaak niet duidelijk waar het geld vandaan komt. Volgens de farmaceutische industrie willen de bedrijven via de sponsoring kennis en ervaring over geneesmiddelen uitwisselen. De grootste sponsoren zijn Sanofi, Pfizer en AstraZeneca. In Syrië zijn de eerste waarnemers van de Arabische Liga gearriveerd. Ze gaan beoordelen of het regime van president Assad zich aan de belofte houdt om niet langer demonstraties neer te slaan. Vanavond kwamen de eerste 50 waarnemers aan en uiteindelijk worden er zo'n 150 waarnemers naar Syrië gestuurd. Vanochtend werden opnieuw doden gemeld. Bij gevechten in de stad Homs zijn zeker 20 mensen omgekomen. In Mexico zijn vijf drugsverslaafden in een afkiekkliniek om het leven gekomen doordat ze bij het kerstdiner iets verkeerds hadden gegeten. In de sojasaus die werd geserveerd zat iets dat niet goed was. Tientallen verslaafden liggen nog in ziekenhuizen, sommigen in kritieke toestand. Onderzocht wordt of er in de keuken per ongeluk een fout is gemaakt of dat de sojasaus is vergiftigd. Afkeerklinieken in Mexico staan vaak onder invloed van de drugskartels. Ze proberen verslaafden te ronselen als drugsmokkelaar of huurmoordenaar. Het weer, vanavond opklaringen. Vannacht neemt de bewolking weer toe, minima rond 7 graden. Morgen overdag vooral bewolking, maar in het zuidoosten ook zon.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 soul Make love Christmas past is past. fijne dagen.